Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De deken van de Orde van Advocaten in Gelderland gaat onderzoek doen naar advocaat Michael Ruperti. Die bemoeide zich met de strafzaak tegen Ali B. Bleek vorige week. Ruperti is daar niet direct bij betrokken... maar belde wel met de advocaat van een van de slachtoffers, Ellen ten Damme. Ruperti zei tegen de advocaat dat er volgens Ali B. nare dingen over de zangeres werden gezegd... en dat haar management daarom beter in gesprek kon gaan met Ali B. Later zei Ruperti dat hij zich niet voldoende had gerealiseerd... dat dat intimiderend kon overkomen. En je hebt hem vast al voorbij zien komen op sociale media. Een chocoladereep met een pistachevulling en krokante kuneffen, wat ook in baklava zit. TikTokkers en influencers kunnen er geen genoeg van krijgen. En dus wordt de chocolatier die ze verkoopt nu overspoeld met vragen. En als je ze belt, krijg je nu dit bandje te horen. We krijgen veel vragen over de pistache cuneffenreep reep. Vanaf 19 juni verkopen we de reep in onze vijf winkels. Om de winkels dagelijks te kunnen bevoorraden zijn we voor nu gestopt met online verkoop. We kunnen helaas geen orders apart zetten en max vier repen per persoon. Ja, en dit bandje is hard nodig, want ze worden elke anderhalve minuut gebeld. Normaal hebben ze zo'n 30 bestellingen per dag. Nu zijn dat er 2000 tot 5000 bestellingen per dag. Het bedrijf is nu snel aan het opschalen. En de eerste helft van Nederland-Frankrijk zit erop. Het staat nog 0-0 en het was spannend met kansen aan beide kanten. De bal komt terecht bij Xavi Simons en daar Frimpong gaat er onmiddellijk vandoor. Jeremy Frimpong, oh, de redding van Mignon. Dat had de droomstart kunnen zijn. Krijgt de bal terug. Rabiot en Griezmann. Nog eens Griezmann. En dan gaat die kans op miraculeuze wijze verloren voor Frankrijk. En mag Oranje opgelucht ademhalen. Ja, de tweede helft kan ieder moment beginnen. Dan nog het weer. Veel wolken en kans op buien. In het zuiden en oosten ook kans op onweer. Later op de avond en in de nacht is het overal droog. En het koelt af naar 11 tot 14 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See it. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bang, bang, bang, bang. up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bang, bang. Bang, bang, It's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang. It's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, biddy, bang, bang, stick up. Bang, biddy, bang. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. pull up. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. Yeah. silver sur ton canapé. Les trains de ma mémoire, elles me tiennent attrapée. C'est l'amour sans futur qui donne un réveil tout le jour. Espoir, la tendresse, la promesse de l'aventure. Il risque rien à rien et je vais devant en poupe. À la guerre comme à la guerre, mais je vais devant en poupe. On dit vouloir se pouvoir, moi je vais devant en poupe. La pire, c'est l'eau qui dort. Après moi le déluge, je me sens souvent seule parmi tous les petits mots Je désire mes sens, cette solitude profonde.